De burgemeester bereidt zich voor op het ergste. Blackout, no water, no heating, no services and uh, no communication. De afgelopen dagen zaten 10 miljoen Oekraïners zonder stroom, zegt president Zelensky. In Brabant zijn 13 huurauto's in beslag genomen vanwege asociaal rijden. De auto's werden gehuurd in Duitsland. Volgens de politie werden ze gebruikt om in Nederland hard of gevaarlijk te rijden en daar filmpjes van te maken. Vaak gaan de auto's van hand tot hand, zegt de politie, en is het niet te zeggen wie er achter het stuur zit. Een jonge bergbeklimmer uit België, Jurgen, is 27 jaar geleden omgekomen bij een lawine. En een andere bergbeklimmer vond, zonder dat hij het wist, Jurgens bankpas onderaan een berg in de sneeuw. En contactte de familie. De kaart is eh, gisteren bij ons, uh, eergisteren sorry, eh, bij ons aangekomen. En die is, ja, zoals hij gezegd had, echt nog wel in heel goede staat. De ouders hebben ook destijds een heel mooi herinneringboek gemaakt. Daar gaan we het zeker een mooi plaatje in geven. En een paar weken geleden zaten we nauwelijks gekleed hier binnen... maar dit weekend zou het wel eens de eerste schaatsdag kunnen worden... met een temperatuur van min 6 in de nacht. In Winterswijk op de ijsbaan zijn ze altijd snel met het ijs. Het enige wat ze nodig hebben volgens de ijsmeester is vorst... een onbevolkte nacht en dan sproeien met wit water. Ja, we hebben gewoon door het water hebben we krijt gedaan. Dat betekent dat het iets wit is, de ondergrond... en dus dan krijgen we nog sneller ijs. Een beetje vals spelen dus, maar alles voor de ijspret.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 ability. been. But I can break this habit. never you. music style and pattern. Tradition wanna copy reggae version. We are the champion, from number one. You say anytime, you say you take the champion. You get a Mr. style and pattern.